Met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat er voorbereidingen worden getroffen... voor een ontmoeting tussen de Russische president Poetin en de Oekraïense president Zelensky. Daarna zal er volgens hem een gesprek volgen met de twee waar hij zelf ook bij is. Trump weet nog niet waar het gesprek zal plaatsvinden. Hij zou het nog deze maand willen organiseren. De Amerikaanse president spreekt van een goede eerste stap om de oorlog te stoppen. Het Kremlin heeft alleen gezegd dat er positief contact is geweest... over het voortzetten van onderhandelingen tussen delegaties. Oekraïne heeft nog niet gereageerd. In Washington wordt nog steeds gesproken tussen Trump, Zelensky en Europese leiders. Een eerste gesprek is beëindigd, maar daarna werd in een andere ruimte verder gepraat. De gesprekken vinden plaats achter gesloten deuren. Trump heeft de bijeenkomst onderbroken om te bellen met de Russische president Poetin. Ze hebben 40 minuten lang gesproken. Voorafgaand aan het overleg waren er veel complimenten over en weer. Trump zei dat het in één of twee weken duidelijk zal zijn of er een oplossing is voor het conflict. De politie heeft 13 boetes uitgedeeld aan chauffeurs van touringcars bij festival Decibel in Hilvarenbeek. Een van de chauffeurs was onder invloed van drugs, meldt de verkeerspolitie. Een ander overtrad de verplichte rij- en rusttijden... en een van de beboete chauffeurs had geen rijbewijs. Het dancefestival Decibel Outdoor trekt jaarlijks zo'n 120.000 bezoekers. Veel van hen maken gebruik van een touringcar om van en naar het festival te reizen. Onno Hoes wordt waarnemend burgemeester van Tilburg. De prominente VVD'er volgt tijdelijk zijn partijgenoot Weterings op, die eind deze maand vertrekt.